Jon van Kan met het NOS Journaal. In Venlo zijn tientallen appartementen ontruimd na een explosie in een flatgebouw. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen buurthuis. Wanneer ze weer terug kunnen is nog niet bekend. De ontploffing was rond half negen op de eerste etage van het gebouw. Eén man raakte gewond. Hoe die eraan toe is, is niet duidelijk. Oorzaak van de explosie in Venlo is waarschijnlijk een gaslek. Italië wil dat de Europese Unie vluchtelingen gaat opvangen in Libië. Daar moet worden bekeken of ze naar Europa mogen komen, zegt premier Renzi. Italië kampt met een enorme toestroom van migranten. Renzi wil dat Europa daar meer tegen doet en zegt dat zijn land Europa anders pijn gaat doen. Mogelijk bedoelde Renzi dat Italië de grenzen openzet en alle migranten Europa in laat reizen. Turkije wordt aan de zuidelijke grens overspoeld door duizenden Syrische vluchtelingen. Ze zijn op de vlucht geslagen voor hevige gevechten tussen de terreurgroep Islamitische Staat en Koerdische strijders rond de stad Tel Abayat in het noorden van Syrië. IS-strijders zouden de vluchtelingen proberen tegen te houden. Voorzitter Jonker van de Europese Commissie heeft een bemiddelingspoging tussen Griekenland en zijn geldschieters opgegeven. Jonker probeerde in Brussel alsnog tot een akkoord te komen met Griekenland over de voorwaarden van een nieuwe lening, maar dat is dus opnieuw mislukt. Donderdag praat de Eurogroep opnieuw over Griekenland. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Tijdens de World League versloeg Oranje Canada in de strijd om het brons met 6-0. En dat was goed voor een Olympisch ticket. De Spelen zijn volgend jaar in Rio de Janeiro. Het weer vanavond en vannacht trekt een storing over het land... met veel bewolking en soms wat motregen. Morgenochtend kan, het in het zuidoosten wat, kan er in het zuidoosten wat regen vallen.